Hoef je niet meer thuis te werken en vervalt de mondkapjesplicht. Behalve op plekken waar je geen anderhalve meter afstand kunt houden. Dat geldt in de eerste plaats voor het openbaar vervoer. Zowel op het station, het perron en de haltes als in de bus, trein, tram en metro. En nog meer goed nieuws. We kunnen straks weer dansen in de club. Of op een festival, wel met een bewijs dat je getest of geprikt bent. En dans je liever thuis, dan mag je vanaf de 26e weer al je vrienden uitnodigen. Dit was voorlopig de laatste persconferentie. De volgende is pas eind augustus. Ander nieuws dan. Door het hele land is er schade door onweer, hagel en harde wind vanwege het noodweer. In Oldebroek in Gelderland zijn vier elektriciteitsmasten omgewaaid. Die kwamen terecht op een woning. Ook in Leersum bij Utrecht ging het flink tekeer, zag deze jongen. Dit is gewoon eh, niet normaal, dit hier, wat hier gebeurt. Is. Deze boom. Deze boom hier. Die viel gewoon op één meter van mijn auto. Er raakte niemand gewond. Bijna 30 graden, een zonnetje en dan een berg met dampend afval naast je keukenraam. Dat is hoe het uitzicht van Amsterdammers eruit ziet. Vuilnismannen kunnen elke dag door de straat rijden omdat er zoveel afval is dat de containers uitpuilen. Volgens hen, de Amsterdammers, gooien bedrijven hun afval er neer en is er de hoek nog genoeg plek in de vuilcontainers. Het zijn asociale mensen hier zo. Rijk en centen hier zo, maar uh, maar een blokje verder lopen. Het zijn gewoon de mensen die elke dag gewoon hun afval buiten neerzetten... en te beroerd zijn om een blokje verder te lopen, weet je. De gemeente ziet in de hele stad meer afval en ze kijken daar nu naar. Dan nog het weer. Er kunnen zware onweersbuien voorkomen. Mogelijk met hagel en flinke windvlagen. De buien trekken in de loop van de avond naar het noorden weg. Morgen op de meeste plekken droog. In de middag zonnig en tussen de 18 en 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de noordelijke helft van het land moet het weer nog rekening houden met zware regen- en onweersbuien. Dat geldt nog voor de komende uren. Op de A10 Knopen de Nieuwe Meer richting Knopend Koenplein is het langzaam rijden tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Slotermeer. Twee kilometer met 10 minuten tot een kwartier vertraging. Tussen Annapolona en Den Helder rijden geen treinen. Vertraging is daar meer dan een uur. De oorzaak is een wisselstoring. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 I swear I saw her. I mean, you sexy. Oh my God. I learned to love her. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. House down by the water.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 Hmm. Chérie, coco, fais-moi hmm, hmm. Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie, coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mea hum. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mea hum.